Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Rotterdam en Arnhem zijn vandaag referenda. Rotterdammers mogen stemmen over het plan om 15.000 goedkope huurwoningen te slopen. De gemeente Rotterdam wil daarmee ruimte maken voor duurdere woningen... voor gezinnen en hogeropgeleiden. In Arnhem gaat het referendum over de bouw van nieuwe woningen... op het terrein van een voormalige scheepswerf en steenfabriek. In Arnhem en Rotterdam gaan de meeste stembureaus over een half uur open. De PVV gaat in de peilingwijzer van de NOS na maanden daling weer duidelijk omhoog. Vorige maand leek de partij van Geert Wilders voor het eerst onder de VVD te zakken. Sindsdien won de PVV vier zetels. Van 27 naar 31 zetels. De VVD verloor er twee, staat nu op 24 tot 28 zetels. Opmars van de PVV lijkt vooral te maken te hebben met het minder Marokkanen-proces. Overstappers naar de PVV zeggen dat ze dat vooral doen omdat ze de rechtszaak onterecht vinden. Driekwart van de gemeente neemt met oud en nieuw geen extra maatregelen om overlast van vuurwerk tegen te gaan. Ongeveer een vijfde van de gemeente stelt een vuurwerkvrije zone in, vooral rond verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Dat is iets meer dan vorig jaar. In vijf gemeenten is een groot vuurwerkevenement georganiseerd onder meer in Den Haag en Hilversum. In verschillende steden in Amerika heeft de politie mensen opgepakt bij demonstraties voor verhoging van het minimumloon. Onder meer in Chicago, New York en Detroit gingen schoonmakers en werknemers van fastfoodrestaurants de straat op om te pleiten voor een landelijk minimum van 15 dollar per uur. Nu ligt het wettelijk minimumloon op 7,25 dollar. Veel Amerikanen vinden dat te weinig, omdat ze er zelfs met een volledige baan niet van kunnen rondkomen. Het weer, eerst nog lichte tot matige vorst. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid op de weg.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 Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Voorthuis en Hoevelaken 6 kilometer. De vertraging is een half uur. Heeft te maken met een kapotte auto op de A28 richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Hoevelaken staat 4 kilometer. En eh, op de A28 is de rechterreis zo dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en Knopend Velzen 7 kilometer en een half uur vertraging. Kwartiertje extra op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam 8 kilometer. En bij Maasluis zijn er twee ongelukken gebeurd op de A20 richting Gouda.